7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Spelers van Willem II hebben in het seizoen 2009-2010 zeker twee wedstrijden in de eredivisie verkocht, meldt de Volkskrant. Middenvelder Ibrahim Kargbo zou afspraken met criminelen hebben gemaakt over smeergeld en het resultaat. Het ging om wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord. De KNVB doet aangifte, zodat de zaak strafrechtelijk kan worden uitgezocht. Indonesië zet de executie van zes gevangenen door... ondanks gratieverzoeken van onder andere de Braziliaanse president Rousseff... en de Nederlandse overheid. De gevangenen zijn overgebracht naar een isoleercel... en wachten op voltrekking van het vonnis, zegt justitie in Jakarta. Onder de zes veroordeelden zijn een Nederlander en een Braziliaan. Ze worden waarschijnlijk morgen gedood door een vuurpeloton... vanwege drugsmisdrijven. Rousseff en ook minister Koenders proberen op alle mogelijke manieren... de executies te voorkomen. West-Afrikaanse landen willen samen optrekken tegen Boko Haram. Komende week praten hun leiders met elkaar over het vormen van de interventiemacht. Volgens de Ghanese president Mahama kunnen landen niet in hun eentje vechten tegen terrorisme en is samenwerking daarom noodzakelijk. Mogelijk vragen de West-Afrikanen de Verenigde Naties om een mandaat. Er moet één belastingstelsel komen voor alle bedrijven in de hele Europese Unie. In Dagblad Trouw schrijven twee eurocommissarissen dat Brussel zo belastingontduiking door bedrijven wil tegengaan. Onderzoeksjournalisten uit 26 landen publiceren documenten met constructies die zijn goedgekeurd door de Luxemburgse Belastingdienst. Bedrijven konden door die afspraken belasting in bijvoorbeeld Nederland ontduiken. Tennister Richelle Hogenkamp heeft het hoofdtoernooi van de Australian Open bereikt. Ze versloeg haar Israëlische tegenstander in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi met 6-7, 6-3 en 6-4. Wie Hogenkamp nu treft is nog niet bekend.